Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De ziekenhuizen beginnen morgen met vaccineren van kwetsbare mensen. Mensen die bijvoorbeeld een orgaantransplantatie of een ernstige immuunziekte hebben gehad... komen vanaf morgen aan de beurt voor een coronavaccin. Het zijn er ongeveer 9000 en de prik wordt gezet in het ziekenhuis. Omdat de arts van deze kwetsbare mensen dan betrokken kan blijven... van het zetten van de vaccinatie tot mogelijke bijwerkingen. In Engeland is een middelbare school dicht vanwege een Mohammed-cartoon-rel. Een leraar liet in de klas een spotprint uit het Franse satirische blad Charlie Hebdo zien... en een hoop mensen zijn daar kwaad over. We, the Muslim community, object to con condemn the use of all and any religious offensive material in schools. De demonstranten eisen dat de docent wordt ontslagen. In een natuurpark in Kenia is een grote brand ontstaan na een oefening van het Britse leger. Volgens Britse media zou de brand tijdens het koken zijn uitgebroken. Het leger is nu bezig om de boel te blussen. En Wit-Rusland kan het Songfestival vergeten. Het land moest zijn inzending voor het liedjesfestijn aanpassen... want volgens de organisatie was het liedje te politiek. Ja, nou, Wit-Rusland is massaal gedemonstreerd tegen de herverkiezing van president Lukashenko. Maar volgens de band vernietigen die protesten het land. Wit-Rusland moest de boel dus aanpassen, maar de nieuwe inzending voldoet ook niet aan de eisen. Daarom mag het land er dit jaar niet bij zijn in Rotterdam. Het weer nog, regen en windstoten vannacht. Kans op hagel en onweer zelfs.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 Hit the road. take it off, reload, make it off, reload, make it off. I'm one be I'm with the vibe, Chilling the flash, smoke weed, wait, then I zone back. Oh me, oh my, this world with my heart on ice.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 Oh my god, oh my god, do I see you, I truly want this, But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. But my heart goes, but my heart goes, but my heart goes, but my heart goes. But my heart goes, heart goes, heart goes, heart goes, heart goes, heart goes, heart goes, heart goes, heart goes, heart goes. admitirlo. Te he estado observando. Desde que llegaste a la fiesta te he estado mirando. Eres tan hermosa que no lo puedo evitar. Tengo que decirte que muero por contigo bailar. Let me hit that, so won't you sit that, your son. Let me hit that, so won't you sit that, your son. Let me hit that, so won't you sit that, your son. Let me hit that, so won't you chit that, your son. Let me hit that, so won't you chit that, your son. Let me hit that, so won't you chit that, your son. Let me hit that, so won't you chit that, your son. Let me hit that, so won't you chit that, your son. Let me hit that, so won't you chit that, your son. Let me hit that, so won't you chit that, your son. Straight on getting big cash. Saturday. See it in the house, see it sessions. DJ JK, DJ Dion Sydney. Live hier op jouw CFM Zandvoort. Oh, wat was dat lekker Dennis, hey. Oh, wat een beukert van de plaat allemaal. En ja, oh, DJ JK ging ook lekker los. Volgende week vrijdag, 9 uur sharp, zijn we gewoon weer lekker bij je.